Manik Zampersen met het NOS Journaal. Het dodental in de Gazastrook door de Israëlische luchtaanvallen is opgelopen tot 1900. Onder de slachtoffers zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid ruim 600 kinderen en jongeren. Nog eens duizenden mensen zijn gewond geraakt. Aan de kant van Israël staat het dodental door de terreuraanslagen van Hamas op 1300. Ook zijn er meer dan 3000 gewonden. Hamas-strijders hebben zo'n 150 mensen uit Israël ontvoerd. Joran van der Sloot gaat waarschijnlijk bekennen in een zaak waarin hij wordt beschuldigd van afpersing, melden Amerikaanse media. De Nederlander wordt verdacht van het afpersen van de moeder van de vermiste Natalie Holloway. Van der Sloot beloofde de moeder in ruil voor geld informatie te geven over de zaak, maar dat deed hij niet. De Telegraaf meldt dat Van der Sloot een deal heeft gesloten met justitie. In ruil voor een lagere straf zou hij alles vertellen over de vermissing en over het afpersen. Van der Sloot werd eerder in Peru veroordeeld tot 28 jaar cel voor moord. In Rusland zijn drie advocaten van oppositieleider Navalny opgepakt. Ze zouden worden verdacht van betrokkenheid bij een extremistische groepering. Die aanklacht is al vaker gebruikt om mensen in de omgeving van Navalny het zwijgen op te leggen. Als de advocaten schuldig worden bevonden, kunnen ze tot zes jaar cel krijgen. Aanhangers van Navalny zeggen dat de arrestaties zijn bedoeld om de oppositieleider verder te isoleren. Hij is veroordeeld tot ruim 30 jaar cel. Het Van Gogh Museum in Amsterdam stopt met het uitgeven van een unieke Pokémon-kaart. Die leidde de afgelopen dagen tot chaos. In het museum hangen tijdelijk Pokémon-schilderijen... die zijn gebaseerd op werken van Van Gogh... Bezoekers die opdrachten uitvoeren krijgen een gratis Pokémon-kaart. Die wordt soms voor honderden euro's doorverkocht. Het weer. De regen trekt naar het oosten weg. Het koelt af naar een graad of 9.